Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe reeks ontploffingen in Libanon is opgelopen naar 20. Zeker 450 mensen zijn gewond geraakt... toen net als dinsdag elektrische apparaten van Hezbollah ontploften. Het ministerie van Communicatie meldt dat het gaat om portofoons. Dinsdag waren het piepers. De terreurbeweging zou de apparaten tegelijk hebben aangeschaft... Bij de explosies van dinsdag vielen 12 doden en raakten bijna 3000 mensen gewond. Hezbollah zegt dat Israël achter de ontploffingen zit. En ook Amerikaanse bronnen wijzen naar Israël. In Oude Pekela in Groningen is gisteravond een dode gevallen bij een verkeersongeval. Twee personenauto's botsten op elkaar, meldt de politie. Een van de inzittenden overleed ter plekke. Twee andere mensen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Noord-Italië heeft te maken met overstromingen. In de regio Emilia-Romagna zijn in meerdere steden straten onder water gelopen. De autoriteiten hebben mensen die dicht bij rivieren wonen... opgeroepen om de hoogste verdiepingen van hun woningen op te zoeken. Er wordt gevreesd voor nog meer overstromingen... omdat rivieren in het gebied erg hoog staan. De watersnood volgt op de hevige regenval van de afgelopen tijd. Die zorgde ook voor overstromingen in andere landen in Centraal- en Oost-Europa. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven. Tussen 2002 en 2023 is het sterftecijfer van HIV, malaria en TBC met 61 teruggedrongen. Dat staat in een rapport van de Zwitserse organisatie Global Fund. Zij financieren projecten om de ziektes te bestrijden. Wereldwijd zijn er zo'n 65 miljoen mensen minder gestorven door HIV, malaria en TBC. Het weer. Vanochtend trekt de bewolking het land uit.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 dreams come true Don't you ever hurt my slaap het je stop, dropping it won't stop, drop to an all-flop hot cheese. Queen of Hearts, independent sea, she got soul in the beauty of a melody. Ja, ik ga door.